Vijf uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Israël heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op 15 doelen in de Gazastrook... waaronder doelen van Hamas en de islamitische jihad. Het was een vergelding voor een reeks raketaanvallen... die gisteravond en vannacht werden afgevuurd op Israël vanuit de Gazastrook. Sommige daarvan werden onderschept en andere vielen in open gebied. Veel Israëliërs brachten de nacht door in de schuilkelder. Aan Palestijnse zijde worden zeven gewonden gemeld. Premier Netanyahu heeft zijn bezoek aan de Verenigde Staten afgebroken. De stichting Rookpreventie Jeugd is uit de koepel van tabaksbestrijders gezet. De twee longartsen achter de stichting zouden te activistisch en confronterend te werk gaan, staat in trouw. De artsen beheren ook de website tabaknee.nl en voeren daarop fel actie tegen de tabaksindustrie en politici. De artsen kregen het eerder al aan de stok met KWF kankerbestrijding... omdat een van de artikelen de onderhandelingspositie... voor het Nationaal Preventieakkoord zou schaden. Nu is de stichting uit de koepelorganisatie Alliantie Nederland Rookvrij gezet. Voor de slachtoffers van orkaan Idai in Mozambique is de komende drie maanden 250 miljoen euro nodig. De Verenigde Naties roepen de landen van de wereld op om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Het geld is nodig voor schoon drinkwater en de opbouw van het land. In Mozambique, Zimbabwe en Malawi kwamen meer dan 750 mensen om. Het Britse parlement gaat stemmen over alternatieven voor de brexit. Een meerderheid heeft gisteravond gestemd voor een amendement... dat het Lagerhuis meer controle geeft over hoe het verder moet... als May's deal het deze week niet gaat halen. Het Lagerhuis zou dan een plan B kunnen bepalen... zoals een zachte brexit of een nieuw referendum. Waarschijnlijk wordt er woensdag gestemd over alternatieve opties. De stemming is niet bindend, maar de uitkomst zal de politieke druk op mee wel vergroten. Het weer, het is vrijwel overal droog, met 1 graad in het oosten en 4 graden in het westen.